Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie in Cambodja heeft in de hoofdstad Phnom Penh oppositieleider Kem Sokha gearresteerd. Hij wordt verdacht van verraad. De regering beweert er bewijs voor te hebben dat Kem Sokha samenzweert met buitenlanders om Cambodja te beschadigen. Sokka's dochter zegt dat na zijn arrestatie agenten hun woning zijn binnengevallen en vernielingen hebben aangericht. In Cambodja is al 30 jaar de partij van premier Hun Sen aan de macht. In aanloop naar verkiezingen heeft de Cambodjaanse regering de afgelopen maanden onder meer de persvrijheid aan banden gelegd. In Venlo zijn vier mensen opgepakt die een bouwplaats van een nieuwe Turkse moskee hadden bezet. Ze hadden spandoeken opgehangen met teksten als Nederland is van ons. De arrestanten maken deel uit van de extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet. Die bezetten eerder moskeeën in Leiden en Dordrecht. Volgens de organisatie wordt de moskee betaald door Dianet. Dat is een Turkse staatsorgaan dat imams in het buitenland betaalt. Het Wereldvoedselprogramma staakt uit veiligheidsoverwegingen de hulpverlening in de regio Rakhine, Myanmar. De VN-organisatie was midden juli al gestopt met de voedselleveranties in het noorden van de regio. Sinds een week is het ook te gevaarlijk om andere delen van Rakhine te bevoorraden. In de regio wordt een strijd tussen de boeddhistische inwoners en de islamitische Rohingya. Er vallen honderden doden en tienduizenden Rohingya zijn op de vlucht geslagen. En tennisser Fabio Fognini is wegens wangedrag uitgesloten van verdere deelname aan de US Open. De Italiaan krijgt de straf omdat hij afgelopen dinsdag tijdens een wedstrijd een paar keer de vrouwelijke umpire beledigde. En ook voor andere onsportieve gedragingen in die wedstrijd. Op Twitter heeft Fognini inmiddels zijn excuses aangeboden. Hij staat 26e op de wereldranglijst. Het weer, vannacht droog, kans op nevel en mist. Morgen vroeg verdwijnt de mist, dan zijn er zonnige perioden. Het is meest droog, maar in het noorden valt een enkele bui.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 determines your latitude. Well, I'm high as a motherfucker, fly as a motherfucker. You know, they, they, they say your attitude determines your latitude. Well, I'm high as a motherfucker, fly as a motherfucker. DJ your appetite. Lick it. Just lick it.